De brand die daarna ontstond zou zijn overgeslagen naar houten huizen in de buurt. Volgens verschillende bronnen zijn ook enkele brandweermannen om het leven gekomen. Wat er precies is ontploft is nog niet bekend. Ook de oorzaak van de explosie in Rangoon is onduidelijk.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 Het gerechtshof verhoogde de straf van drie naar zeven jaar cel. De man schepte in 2009 een fietser op de kruising van de A2... met een lokale weg in Maastricht. Dat gebeurde toen hij met hoge snelheid door rood reed. De man van 22 reed na het ongeluk door... en bleek geen rijbewijs te hebben. De dader is volgens een advocaat geschokt door de straf van 7 jaar cel... en overweegt in cassatie te gaan. Het weer. Vannacht is het helder. In het noorden komen een paar buien voor. Het koelt af naar zo'n 4 graden. In de loop van de dag neemt de buiigheid toe met kans op onweer en hagel. En er staat een stevige westenwind. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht van de studiosessies. Met Roel Koeners. Ik ga door, ik ga door, ik ga door tot ik verrek. Totdat ik kramp krijg in mijn bek. Ik ga door, ik ga door, ik ga door. Tot ze me vastbinden op een stoel. Met een kilo watten in mijn smoel. denk ik aan de oceaan. Aan de golven, die altijd blijven slaan. Tegen de kusten van knijterhard graniet. Tot ze breken. En dan zing ik. Ik ga door. Ik ga door van A tot Z. Met of zonder budget. Ik ga door. Ik ga door. In het klein of in het groot. Half levend, half dood. Ik ga door. het kan me, het kan me niks verrekken. Ik ga door, ik ga door met mijn grote bekken. Ik ga door, stuur een knoppoel op me af. Of een leger, advocaten, het zal ga door, ik ga door, ik ga door. Applaus. En dat klonk voor eh, Bob Fosco en het collectief Roest en Wrakhout. En de opname die je hoorde die werd 2 april 2011 gemaakt in Spijkers met Koppen. Welkom bij de nacht van de studiosessies tot 6 uur. Alleen maar eigen opname. Geen platen, geen cd's, geen eh, mp3'tjes van de iPod of wat dan ook. Maar eigen opname uit de omroeparchieven. Je hoort eh, vooral opnames uit Spijkers met Koppen. Het ochtendprogramma van Giel oog op morgen. Archiefopname uit Denk en Henk 2 meter de lucht uit. twee meter de lucht in. En ik heb ook een paar bijzondere opnamen van Nederlandse artiesten... die ooit actief waren in een buitenlandse studio. Caro Emerald bijvoorbeeld bij de BBC. Spinvis en uh, Marieke Jager bij eh, de collega's van de VRT. Dat allemaal tot zes uur. Eh, ik zal er weinig tussen doorkomen, want je kan, als je de beschikking hebt op voor internet... op dit moment ook de lijst bekijken op de website van de Nacht Klinkt Anders. En dit is Embrace door Dazzled Kid. En die was afgelopen jaar de 26 e juni te gast in Met het oog op morgen. Stone by stone, stone, stone.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 Maar je hoorde hem hier dan met 99 en and half do. Afkomstig uit Denk aan Henk, het radioprogramma dat uh, eind jaren 80 mm, in de jaren 90 op Radio 3FM werd uitgezonden. 31 oktober 1994, toen werd deze opname gemaakt. En daarvoor hoorde je van ehm, eerder dit jaar, afgelopen zomer... de 26 juni, de opname van Desert Kid... die toen de muzikale gast was in Met het oog op morgen. Zijn groot hit van dat moment, Embrace. Dit is uit het ochtendprogramma van Giel Belen op 3FM. Het optreden van Colby Kaya, 8 juni. Stop me on the corner. I swear you hit me like a vision. I, I, I wasn't expecting... But who am I to tell fate a it's supposed to go with it? Don't you blink, you might miss it. See, we got a right to just love it or leave it. You find it and keep it, cause it ain't every day you get the chance to say, Oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart, it goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars falling. brighter than the sun. I never seen it, but I found this love. I'm undefeated. You better believe I'm it Better than anything I've ever had. Cause you're so damn beautiful. Read it. It's signed and delivered. Let's seal it. Boy, we go together like peanuts and paydays and Molly and reggae. And everybody needs to get a chance to say, Oh, this is how it starts. It goes off like a gun, brighter than the sun. Oh, we could be stars falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. Well, everything is like a cause we should, we shine down, even when the wind the lights out. I can see a glow. Got my head up in the rafters, got me happy ever after. Never felt this way before, ain't felt this way before. This way you hit me like a vision. I, I, I wasn't expecting. But who am I to tell fate where it's supposed to go? Oh, this is how it starts. Lightning strikes the heart. brighter than the sun. Oh, we could be stars falling from the sky, shining how we want, brighter than the sun. in the sun. So when the day breaks, I'll wake up next to you. You know I've been away for many nights and many days. I broke your heart in many ways. Now I didn't I. I lost control and took it all. Now I didn't I. For I've been gone for far too long. But tonight, girl, all I want is you. But tonight. into my room. I leave all your worries behind you. met, het, eh, met de gitaar, wat je hoorde, dat zo'n vijf minuten geleden... dat was eh, de stem van Colby Kaya en zij zong Brighter Than The Sun Afgelopen zomer, de 8 juni om precies te zijn... het ochtendprogramma van Giel. En wat je zojuist hoorde, dat was eh, Beans en Fatback. Die hebben net een theatertour afgesloten. Gaan voorlopig niet meer de theaters in. Kruipen ook niet meer de bühnes op, want ze gaan zich bezighouden... met de voorbereiding van een nieuw album, Beans en Fatback. Vorig jaar, dan heb ik het over eh, voorjaar 2010... de 21 e mei, toen waren ze eh, te gast bij de collega's van de EO op Radio 2... in het programma Laat op 2... Tijd voor een historisch uh, document. Uit het historisch archief komt dit. Bob Geldof, The Songs of Indifference. Uit twee meter de lucht in. I don't mind if you go. I don't mind if you take it slow. I don't mind say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't care if you crash or fly. I don't care at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, cause I don't care at all. I don't care if you sink or swim, lock me out or let me in. Where I'm going or where I've been, I don't mind at all. I don't care if the government falls, implements more futile laws. I don't care if the nation stalls. I don't care at all. I don't care if they tear down trees. I don't feel the hotter breeze, sinking dust in dying seas, and I don't care at all. Na na, ba dee ba you dee dee ba dee ba ba dee dee ba dee ya da la la la. Let's go. Woo! don't mind if culture crumbles. I don't mind if religion stumbles. I can't hear the speakers mumble, and I don't mind at all. I don't care if the third world fries, it's hotter there, I'm not surprised. Maybe I can watch whole nations die, and I don't care at all. I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind, I don't mind. I don't welkom bij de nacht van de studiosessies... waarin je tot zes uur alleen maar opnamen hoort die afkomstig zijn uit... Eh, het eigen archief, dat kunnen radioprogramma's zijn, dat kunnen ook televisieprogramma's zijn. Uit het radioprogramma 2 meter de lucht in van 26 juni 1990... hoort je in ieder geval Bob Geldof met de Song of Indifference. Dan nu een televisieprogramma, een heel recent televisieprogramma. De Wereld Draait Door, afgelopen september in de Melkweg in Amsterdam. Toen waren daar de opnames voor de allereerste De Wereld Draait Door recordings. Je hebt misschien de tv-uitzending gezien. En toen zong Anneke van Giersbergen dit liedje van U2. Anneke van Giersbergen van voorheen de Gathering. All I want is you. You say you want in a ring of gold. You say you want. give me myself with the usual gang. Just a couple of girls and a couple of guys. Get, get up, stand up, stand up, up get, up, get on. I couldn't help thinking I seen it before, a human pyramid. Oh, but the worst part was I knew I'd see it again. It made my heart sick and I had a sip of my gin. Stuck in the middle. What's it all for? It's giving me so little. I'm on my own. chasing goes away. You and me together today. It wasn't until I met you that I realized I wasn't living in a movie but a franchise. Just a couple of changes, but the same old thing. The sequel was a flop. Cause your breast is soft and warm. It feels like the end war. We're on the plot, playing God such a you storm And I'm stuck in the middle What's it all for? It's giving me so little I want more You and me together We will be chasing ghosts away You and me together ik denk niet dat er bij Studio 6 alleen maar eh, akoestische gitaren zijn... en triangeltjes en zo. Het wil er af en toe ook wel eens heftig aan toegaan. gaan. Eh, zeker op de vroege ochtend bij het programma van Giel Belen op 3FM. Dit was er een mooi voorbeeld van. Nu hoorde de Vlaamse band Deus met eh, Ghost... een single die ze eerder dit jaar hadden. En de opname die werd gemaakt op 23 november, jongsleden. En dat brengt ons bij een Nederlandse artiest... die afgelopen najaar te horen was op de VRT in het programma 100 op 1 van de collega's van de Vlaamse Radio 1. Die hebben elk najaar een programma, een dag... die in de teken staat van de Belgische muziek. Dat doen ze in de vorm van een top 100 en dat heet dan 100 op 1. En tijdens die uitzending is aan Nederlandse muzikanten gevraagd... om een Belgische song te gaan coveren. Dat heeft interessante opnames opgeleverd, zoals bijvoorbeeld Eefje de Visser. Wij kennen haar vooral van uh, Nederlandstalige liedjes... maar Eefje de Visser die werd gevraagd om iets uit het Belgische repertoire te kiezen... en zij koos voor een Engelstalig liedje. Uit het repertoire, uit het oeuvre van Deus nummer wat je gaat horen is in België een grote hit geweest. En in de versie van Eefje, ja, dan klinkt het toch wel even wat rustiger in ieder geval. Eefje de vissen, je hoort haar met Instant Street. Probably right, seen from your side, that I've been But I've been meaning to involved never resolved into anything shocking. Pain's playing yo yo in my body as we speak. Now I found something to look for. I can't decide, cause I might find that to stroll behind is better. like I did before. It wouldn't be true not towards you to say that I'm staying. When on every single impulse or every other move I react. Cause in any old creek, with changing technique, you'll see me playing. After any old motherfucking blow. We turn away from instant stuff. Our cracking codes were breaking up. Our words were sucked out. asked for tonight. You're making me nervous. What is it you want me to be thinking of? I'll put on a movie, I'll play something groovy as a matter of service. I'll chuckle when you smile as a matter of love. She you know it's not my style giving up now. This pain in my side, I've had enough. This time I'll go for instance street. This life's a soulless excuse for all abuse and parenthesis. The flies back windows and the the stinking love is there. Say. van wat nummers uit het repertoire van Deus, Instant Street. En als je de plaatsversie kent, dan is die aan het eind... Eh, is dat aan het einde één grote cacophonie van geluiden... wat vals schijnt te klinken, maar het is dan toch net niet vals. En zo speelde Eefje de Visser dat ook afgelopen najaar... voor eh, de collega's van VRT Radio 1 in het programma 100 op 1. Eefje de Visser, nu heb je haar ook eens een keer in het Engels gehoord... hier op de Nederlandse Radio 1. Zo uit het historisch archief de Bloodhounds Gang bij Denk aan Henk. Maar eerst iets uit Met het oog op morgen van 11 februari afgelopen jaar. Ton Engels. Ik ben een cowboy, zonger peert. Ze is vannacht gestorven en nou niks meer weert. Ik heb ook een revolver, maar dat ding is kapot dol ik mijn lasso, maar het touw is rot. Ik zit hier op de prairie en ik denk aan dich. Koffie bij een kampvuur en ik denk aan dich. Alleen met de sterren en de maan, nog te mooi om rechtop te staan. Wie de weg van alles en iedereen en ik denk aan dich. Ik kom binnenkort naar huis, het is goed geweest. Mijn ziel is dood en mijn oude hert is leeg. Ja, ik kom binnenkort naar huis, dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel gaat langer onderweg. Ik ben een boy en binnenkort zongerbaan. Ik trof twee weken terug, een nooie indiaan. En net zo ben als ik, hij deed nog zin om te vechten. Zijn veren hingen slap en futloos over zijn griezen vlechten. We hebben zitten kallen over het leven en zo wier. Chillen voor de wigwam, is zit ik wel niet meer. Ik heb het weer in mijn hart, ik ga naar binnen toe. Ik heb wie te duk verloren, ik ben aan winnen toe. Ik kom binnenkort naar huis, het is goed geweest. Mijn ziel is dood en mijn oude hart is leeg. Dus ik kom binnenkort naar huis, dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben een cowboy met gitaar. Ik heb jaren rondgezworven als zingende cowboy, de dus sigaar. Mijn genre uitgestorven. Ik heb eindelijk ingezien. Het is beter dat ik stop. Dus dat gauw, lieve vrouw, en dan gewoon ik hangen. Mijn belt de is op. Ik kom binnenkort naar huis, dan weet ze dat, dan weet ze dat. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben dus wel het langer onderweg. Ik ben dus alleen het langer onderweg. One too many cigarettes. I know what that's like. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. The roof, the roof, the roof is on fire. Spanky G! We don't need no water! Let the motherfucker burn! Burn, motherfucker! Burn. Yeah, what do you think of that, Hank? That's uh, he's a little monkey, loud. isn't he? Very <laughs> loud. That's uh, my ah. cigarettes coming up. Marlboro Reds. That's what they're smoking. are you gonna talk or are you just gonna sit there like a retard? If anyone's got any marijuana cigarettes, Spanky would like you to bring them to the show. I'd like some heroin. Hello, my name is Jimmy Pop, and I'm a dumb white guy. I'm not old or new, but middle school, fifth grade, like junior high. I don't know, mofo, if y'all peeps be bugging, giving props to my hoe, cause she fly. But I can take the heat on the other white meat, known as Kid Funky Fried. Uh, yeah, I'm hung like planet Pluto. Hard to see with the naked eye. If I crash <laughs> into Uranus, I would stick it where the sun don't shine. Cause I'm kind of like Han Solo, always stroking my own Wookie. I'm the root of all that's evil, but you can call me Cookie. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Bring it back. The roof. The roof, uh-huh. the roof is on fire. Uh-huh. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Smurf it! We don't need no water. <laughs> that was very nice. I noticed that my microphone doing squeaks, and it kind of imitates the sound of a turntable. yo, yo, this hardcore ghetto gangster image takes a lot of practice. I'm not black like Barry White. I am white like Frank Black is. So if man is five and the devil is six, that must make me seven. Take it, Becky G. This whole God to heaven. But if I go to hell, well then I hope I burn well. I'll spend my days with JFK, Marvin Gaye, Martha Ray, and Lawrence Well. Kurt Cobain, Kojak, Mark Twain, Jimi Hendrix, Poltergeist, and Webster, Emmanuel Lewis, Antichrist. The roof, the roof, uh-huh. the roof is on fire. Bring it back. Bring it back. You want me to bring it back? All right, here I go. The roof, the roof, the roof is on fire. Take it, Spanky. We don't need no water. Let the burn. Burn. Burn. Yeah, you know what I gotta find myself here in Amsterdam tonight at the Paradiso? A piece of Dutch ass. That's what I need. You know, no matter where I go, can't get laid figure in a band, you know, maybe if I look like Blur, I'd have a little bit easier time getting some booty. Here we go. Come on, party people. Throw your hands in the air. Come on, Hank. Throw your hands in the air. There's Hank. Hank's down with me. That's Hank on Radio 3. Check, baby, check, baby, one, two, three, four. Check, baby, check, baby, one, two, three. Check, baby, check, baby, one, two. Check, baby, check, baby, one. Check, baby, check, baby, one, two, three, four. Check, baby, check, baby, one, two, three. Check, baby, check, baby, one, two, three. Oh, you want to do Hanson? Mmm, bop, bop, bop, mmm, bop, bop, bop, mmm, bop, bop, bop, mmm, bop bop, bop, mm, bop, <laughs> Come on, Barbie, let's go party. All right, wrap it up. Ready? Take me out. If you're friends with Hank, then you're friends with me. If you're down with Hank, you're down on Radio 3. Friends of Hank, friends of Hank, friends of Hank. friends of Het was uh, eh, keten geblazen. 9 september 1997 in de 3FM-studios toen daar het optreden was van de Bloodhound Gang. Een historische opname, ook historisch. Want als je eh, goed hebt meegeluisterd, dan eh, kon je constateren dat het op dat moment, 1997, nog gewoonte was om in de studio te roken sigaretten te roken. Het merk werd ook nog genoemd. Nou, als je dat tegenwoordig doet, dan, eh, <laughs> dan kan je een ontslagbrief krijgen. <laughs> Dan word je eruit gestuurd. tijden zijn in dat opzicht uh, veranderd. Is misschien nog ook... Uh... je hoort in ieder geval de Bloodhound Gang uit 1997 bij het programma Denk en Henk met Fire, Water, Burn. Daarvoor uit Metterdoog op morgen van 11 februari, februari eerder dit jaar. Ton Engels in zijn eigen Limburgse dialect. Ik ben een kooiboy en dit is dat zangeresje dat jonge zangeresje met die hele mooie liedjes. Ze begeleidt zichzelf aan de vleugel.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 Told my And I told you to be patient, I told you to be fine, and I told you to be balanced, and I told you to be kind. Come on. een maand oud, deze opname. En die werd gemaakt in het ochtendprogramma van Giel. Je hoorde aan de vleugel Birdie. Haar stem was ook te horen. Liedje is oorspronkelijk van de groep Bon En ze heeft er een hit mee op dit moment. De allereerste hit, Birdie en Skinny Love. Een radioprogramma. En dit is weer uit een televisieprogramma. Kopspijkers. De stemmen van T. Lau en Jacqueline Govaert. de zon op het water speelt voor het water dat de zon bespeelt. Leunen bij het grijze water. nooit teleurstelt en nooit verveelt. claim opname uit een televisieprogramma. Ja, ook dat kan je de komende nacht tegenkomen in deze nacht van de studiosessies. Dit kwam uit 2004 uit het televisieprogramma Kopspijkers. Wie herinnert zich dat nog, dat eh, Kopspijkers, het programma van de vader... dat eh, elke zaterdagavond werd uitgezongen onder leiding van Jack Spijkerman. Alweer een tijdje geleden, dus... Dit is de nacht van de studiosessies. Tot zes uur hoor je alleen maar opnamen die afkomstig zijn uit de radio- en televisieprogramma's. De meeste opnamen die komen uit uh, Met de Door op Morgen. Het ochtendprogramma van Giel en Spijkers met Koppen. En daarnaast ook historische fragmenten uit 2 meter de lucht in. En Denk aan Henk. En we hebben exclusieve opnamen uit het VRT-archief. Exclusief in die zin omdat het gaat om Nederlandse artiesten die daar liedjes hebben gezongen... die ze nooit in Nederland hebben gezongen. Nou, dat is allemaal tot 6 uur. Een bijzondere opname weer. En daarvoor gaan we terug naar de archieven van 2 meter de lucht in. Tony Joe White. They still got a cool band and the little back in the real world. Elijah White, opgenomen 27 maart 1992 in 2 meter de lucht. in dadelijk hoor je Giovanka.